Drie uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Meer dan 6,6 miljoen Amerikanen hebben vorige week een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat is een verdubbeling van de week daarvoor. Bij de cijfers worden freelancers en mensen met nul-urencontracten niet eens meegerekend. De VS is zwaar getroffen door de coronacrisis. Veel mensen zijn op straat komen te staan, onder meer door de sluiting van de restaurants. Het aantal geregistreerde ziekenhuisopnames in Nederland is gestegen met 625, heeft het RIVM e bekendgemaakt. Bijna 5800 mensen liggen nu in het ziekenhuis of hebben erin gelegen. Het aantal coronadoden is in Nederland gestegen met 166. Het zijn er meer dan gisteren, toen werden er 134 nieuwe sterfgevallen gemeld. Er zijn nu zeker 1339 coronapatiënten overleden. Dat aantal ligt in werkelijkheid hoger... omdat alleen geteste patiënten worden meegerekend... als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting. De Franse minister van Economische Zaken Le Maire noemt het een positieve stap dat Nederland geld wil stoppen in een Europees fonds om de coronacrisis te boven te komen. Gisteren werd bekend dat Nederland een miljard euro wil uit wil trekken. Lemaire ziet dat als een eerste stap, maar benadrukt dat er meer moet gebeuren. Frankrijk wil een speciaal fonds instellen voor de komende 5 tot 10 jaar voor leningen aan EU-landen die het nodig hebben. Die leningen moeten gegarandeerd worden door alle EU-lidstaten. Het aantal mensen dat incheckt bij het openbaar vervoer is met bijna 90 gedaald. Dat meldt het CBS, die de cijfers van gisteren vergeleek met die van een jaar geleden. Drie weken geleden riep het kabinet mensen op om zoveel mogelijk thuis te werken. En meteen de volgende dag was dat al goed merkbaar. Het aantal instappers was toen al gedaald met 35 procent. Het weer, zonnewolken met lokale bui bij een graad of 11. Vanavond en vannacht wat regen. De temperatuur daalt naar iets boven het vriespunt.